She said, just pull my cars around the next turning. Well, when she said that, I started smiling. Coming home and find a girl with a few shilling. Jumped in the car and then we started driving. against Somos assim.